René van Brakel met het NOS-journaal. Het vastgelopen vrachtwijk aan zee kan vannacht niet worden losgetrokken. Het is de bergers niet gelukt om een tweede sleepboot aan het Filipijnse schip vast te maken. Omdat het schip alleen bij hoog water kan worden losgetrokken, gaat het werk vanmiddag weer verder. Dan wordt opnieuw geprobeerd de kabel aan de tweede boot te bevestigen. Het 155 meter lange schip liep gisterochtend vast bij Wijk aan Zee. Het was afgedreven toen het anker het begaf. In de haven van Hansweert bij Goes is gisteravond een jongen van 16 omgekomen. De leerling matroos wilde van een binnenvaartschip afstappen, maar viel in het water. De schipper sprong hem achterna en kon de jongen boven water halen. Hij werd aan boord gehezen van een boot van Rijkswaterstaat. Daar werd geprobeerd de matroos te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De schipper raakte onderkoeld en is door ambulancepersoneel behandeld. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeval in Hansweert. De eigenaar van het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia kan een enorme schadeclaim van de passagiers tegemoet, zijn, tegemoet zien. Een Italiaanse consumentenorganisatie eist een vergoeding van bijna 125.000 euro per passagier. Dat heeft een woordvoerder tegen de BBC gezegd. De Costa Concordia had 4200 mensen aan boord. De claim kan daardoor oplopen tot 500 miljoen euro. De tweede editie van The Voice of Holland is gewonnen door de 19-jarige Iris Kroes. De zangeres uit Drachten maakte bij de audities indruk doordat ze zichzelf begeleidde op een harp. Iris kreeg in de finale afgelopen avond 51% van de stemmen, net iets meer dan Chris Hoordijk. Het weer nog wisselend bewolkt en kans op een bui.